met het NOS-journaal. In de Cubaanse hoofdstad Havana heeft oud-dictator Fidel Castro zijn memoires gepresenteerd. Die bestaan uit twee delen van samen meer dan duizend pagina's. Ze beslaan de periode van zijn geboorte in 1926 tot aan december 1958. Vlak voordat hij de macht overnam van de rechtse dictator Batista en er een communistisch regime vestigde. De Cubaanse staatstelevisie liet beelden zien van een lachende Castro. Hij zou zes uur lang hebben gepraat met het publiek. Castro treedt nog maar zelden in de openbaarheid. In 2008 trok hij zich terug vanwege ziekte. Ook de komende twee dagen rijden in een groot deel van het land minder treinen. De NS rijdt zondag en maandag met een aangepaste dienstregeling, omdat volgens de spoorwegen storingen voorkomt. Onder meer in de Randstad wordt het aantal intercities gehalveerd. Aanleiding voor de maatregel is het winterweer dat al twee dagen grote problemen veroorzaakt op het spoor. Vooral in de Randstad en in het zuiden rijden sinds gisteren nauwelijks treinen. Minister Schultz heeft de NS en ProRail om opheldering gevraagd. De bedrijven beloofden na eerdere problemen verbetering, maar daarvan lijkt weinig terecht gekomen. Om nieuwe problemen te voorkomen wil Schultz buitenlandse hulp inroepen. De resolutie waarin de Syrische president Assad wordt opgedragen af te treden heeft het niet gehaald in de VN-veiligheidsraad. Zoals verwacht spraken Rusland en China er een veto over uit. De andere 15 leden stemden voor. De resolutie moet steun geven aan een soortgelijke oproep van de Arabische Liga. Terwijl het onderhandeld over de resolutie richtte het Syrische leger volgens de opstandelingen een bloedbad aan in de stad Homs. Er zouden meer dan 200 tegenstanders van Assad zijn doodgeschoten. Het regime zegt dat de berichten verzinsels zijn om de Veiligheidsraad te beïnvloeden. Volgens de VN zijn sinds de opstand vorig jaar maart begon bijna 5.500 Syriërs gedood. Het weer. Vanavond en vannacht koelt het sterk af. Het wordt vannacht tussen min 10 en min 15 graden. Morgen bewolkt met in het uiterste westen wat lichte sneeuw.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 Ondertussen staat er een kleine 800 kilometer in heel Nederland en dat alles dus eh, door de sneeuwval. En straks om half vier ga ik je even vertellen wat het weer dit weekend allemaal nog gaat doen. Kijken of we dan nog meer sneeuw gaan krijgen. Euro Breakdown, daar luister je naar de top 40 van Europa. 22e jaargang alweer, aflevering 5. En vandaag alweer de 3e februari van 2012. In de lijst zitten 16 stijgers, 1 zittenblijver, 21 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Dat betekent natuurlijk ook dat twee platen eruit moeten na 17 weken. Tidy and Leak, Keep Waiting. Een Good Feeling van Flowrider verdwijnt na 16 weken. Kevin Grand Soldier, dat is de beste plaat van deze week. Deze stijgt namelijk in één keer 12 plaatsen. Een slechte week is voor je Landen Be Cool en de Crystal Waters. Le Bamp zakt er namelijk 10. Langs genoteerde plaat, daar beginnen we straks gewoon mee op nummer 40. Alweer 19 weken lang vinden we deze plaat terug in de lijst van Europa. En die plaat is in handen van Rihanna en Calvin Harris, We Found Love. Ze zakken wel van 37 dus naar plek nummer 40. 39, die is er voor Ina en Guam Megan Un Momento. In de 17e week zakken die van 34 naar 39. En op 38 zometeen de allereerste binnenkomer van deze uitzending.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 ik denk zo'n beetje van eh, de, hele jaargang dat dat wel een beetje de langsgenoteerde genoteerde plaat zal blijven. We gaan naar plek 38 voor de allereerste binnenkomer van vandaag. Want Michael Kiwanuka was een van de 15 genomineerden voor de BBC Sound of 2012. De Sound Off, dat is een jaarlijkse verkiezing van de Engelse omroep om de toekomstige muzieksterren voor het komende jaar aan te kondigen. Nu is deze verkiezing vaak niet eh, zaligmakend en eh, zegt niets over toekomstig succes van de genomineerde artiesten. Joey Jen en de Jinja Jong wonnen in 2008. Nou, niks meer van gehoord. Marcos Hernandez, winnaar van 2006. Niks meer van gehoord. Vaak zie je vooral dan een veilige keuze met artiesten van major labels en een debuutalbum in de stijgers. En toch zitten er ook wel eens goede artiesten tussen hoor, die eh, wel wereldwijd gaan doorbreken de winnares van 2011, eh, Jessie G. Komen we vaak genoeg tegen. 2008, Adele. 2007, Mika. Of de eerste versie in 2003 die gewonnen werd door 50 Cent. Zo zie je ook dat de beste artiesten kunnen doorbreken. 6 januari was de uitreiking van de BBC Sound of 2012 met als winnaar de 23-jarige Mikael Kinuwaka, de man met Oegandese roots. En Mikael Kanuwaka die stroomt nu ook door in Europa. Op plek 38 komt zijn eerste single Home Again nieuw binnen in de lijst van Europa. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again. this talk will make you old So I'll close my eyes Won't look behind Moving on Moving on Sound of 2012 komt deze week binnen op plek 38 in de lijst van Europa. Birdie zakt langzaamaan weer met haar Skinny af, Staat nu 16 weken in de lijst. Maar ze zakt twee plekjes van 35 naar 37. 38, die is deze week een ander van eh, Birdie. En <laughs> natuurlijk eh, Skinny Love. We gaan alweer richting eh, de laatste binnenkomer van deze week. En die vinden we op plek 35. Met de butsing of videogames raakte de hele wereld in één klap verliefd op deze dame. Natuurlijk over de excentrieke Lana Del Rey. Deze in New Yorks op internet inmiddels als een ware sensatie. Zal eh, eind januari haar debuutalbum Born to Die uitbrengen. de vraag blijft natuurlijk of ze dit jaar de brug zal weten te slaan tussen de blogwereld en de echte wereld waarin de charts echt domineren. Krap een week voor haar album verscheen uh, kwam de gelijknamige tweede single uit, Born to Die. Die bevat ongeveer dezelfde flow die videogames ook al kenmerkten. Maar nu is het ook een eh, percussie aanwezig lichte apocalyptische tekst van eh, Del Rey. Die klinkt zweverig over een klein orkest. Maar telkens die gitaarmelodie uit de stokoude western Gone with the Wind is uh, teruggekeerd. Interscope wel vertrouwd in Ladies uh, of Lana's carrière. Born to Die, die blijft zeker geen onaardig opvolg van de lastig te overtreffen videogames. De vraag is alleen, hoe hoog komt deze plaat nou in de hitlijst echt naar voren? Ze begint in ieder geval wel goed in de lijst van Europa, want ze komt gewoon in één keer binnen op plek 35. Ik heb het over Lana Del Rey en Born to Die. week kwam ze binnen op plek 38 in de lijst van Europa. Ik heb het over Beyoncé. Haar nieuwe single Love on Tap gaat in de tweede week omhoog naar plek 33. En daarvoor Lana Del Rey, Born to Die, de laatste binnenkomer alweer van vandaag op plek 35. Een plaat die ook vorige week binnenkwam, deed dat toen op plek 36. Die is van Russell Kicks en Mama Do The Hump. Mama Do The Hump gaat in de tweede week omhoog van 36 naar 32. Yo, coming in with a sound fresher than cut grass. Constar. Second that we enter if you're my star.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 Mama Judah. En voordat wij eh, gaan eh, kijken naar het weerbericht, gaan we eerst even achterom kijken. Helemaal onderaan de lijst, wel al 19 weken in de lijst, Rihanna Calvin Harris, We Found Love. Van 34 zakken naar 39 in de zevende week, Ina en Guam Megan, Un Momento. Michael Wonuka, Home Again, komt nieuw weer op plek 38. 37 is voor Birdie en eh, Skinny Love. In de 16e week zakt zij van 35 naar 37. Ook 16 weken in de lijst zak het van 31 naar 36. Snow Patrol, This Isn't Everything You Are. Lana Del Rey, Born to Die, de hoogste binnenkomer op plek 35. 34 is voor Lana, uh, Lana Del Gaga, nee, eh, Lady Gaga. New and I staat nu 5 weken in de lijst en zakt van 26 naar 34. Van 38 naar 33 in de tweede week, dat gaat Beyoncé en The Love on top. Russell Kicks, Mama Do hoorde je net in de tweede week dus van 36 naar 32. En 31 is voor David Guetta, Jesse G en Repeat. In de 12e week zakken zij van 27 naar 31. voordat wij naar het weer gaan, ga ik gewoon de nummer 29 eerst voor je draaien. Nickelback, When We Stand Together, zakt in de 14e week van 20 naar 29. onze vrienden van Nickelback zakken deze week van 20 naar 29. ZFM, Westkust, weerbericht. Na een eh, drietal zonovergoten dagen krijgen we op deze vrijdag een ander gezicht van de winter te zien. Er zijn namelijk wolkenvelden en uit die bewolking vallen sneeuwbuien. Op de meeste plaatsen in de regio daar eh, valt ongeveer zo'n 5 centimeter aan sneeuw naar beneden. De wind die draait op nadering van een storing tijdelijk naar het westen en daardoor komt de temperatuur net boven het vriespunt uit. Vanavond dan trekt de bewolking naar het eh, zuiden weg en vanuit het noordoosten klaart het dan vrij snel op. We gaan dan ook weer een koude nacht tegemoet waarin het weer flink gaat vriezen. De temperatuur die daalt naar waarde tussen de min 8 en min 11 graden. Met alles bij een matige oost- tot noordoostelijke wind. Morgen een prachtige winterdag volop zonneschijn. Het blijft droog en het wordt niet warmer dan min 4 graden. wind die waait uit zuidoosten overwegend matig van kracht. zaterdagavond dan is het nog helder. Maar zondagnacht dan neemt gelijk de bewolking wel weer toe. Het blijft droog en er waait een matige zuid- tot zuidoostelijke wind. Temperatuur zondagnacht nou, zo'n graad of min 9. Zondag dan overheerst weer de wolking, maar zo nu en dan ook wel wat ruimte voor de zon. Het blijft droog, een matige zuid- tot zuidoostelijke wind. Wederom zeer koud met in de middag geen hogere temperatuur dan min 4 graden. We gaan dus een koud, maar gelukkig wel droog weekend tegemoet. Het ritme van Zandvoort. Short gaan verder met de lijst op 28.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 We work too hard, uit je lichaamsring op deze vrijdagmiddag met de nummer 27 van week 5 van de Euro Breakdown. Spence en Hill samen met Nadia Ali en Believe It. In de vijfde week gaan ze omhoog van 29 naar 27. En daarvoor Wiz Calavi en Snoop Dogg Bruno Mars. Young, Wild en Free in hun derde week gaan ze vijf plaatsen omhoog van 33 naar 28. Het is alweer kwart voor vier. Wat gaan we allemaal nog doen vandaag? Nou, in ieder geval op weg dus naar de nummer 1 van Europa even voor de klok van vijf weten we welke plaat op dit moment de best verkochte, best gedraaide plaat is van geheel Europa.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 Want Gavin DeGraw die stond vorige week nog op plek nummer 17. Deze week zakt hij naar 24. En dat alles in zijn 15e week dat hij met deze single in de lijst van Europa staat. Even kijken, daarvoor hadden we Fun natuurlijk met eh, Janela Monowa. We Are Young. In de tweede week gaan die wel goed horen. Van 32 naar 26. Er zit er natuurlijk één plaat tussen. Dat is de slechtste plaat van deze week. Dus die draaien we ook gewoon niet. landen Be Cool samen met de Crystal Waters en Le Bam staan nu 11 weken in de lijst. Maar zak van 15 naar 25. Spencer Neil hebben we natuurlijk gehad met eh, Nadia Ali. Believe it. En eh, believe it deed dat goed, want in de vijfde week ging ze gewoon weer omhoog. Van 29 naar 27 alweer. Ik heb nog één plaat voor je tot aan het nieuws van 4 uur. En die is in handen van de dame die zo'n beetje alle hits op dit moment wel in, eh, in handen weet te krijgen. Natuurlijk over de dame Lady Gaga. Want alles wat ze maakt op dit moment, dat wordt gewoon een hit. Zo ook deze single van haar. <laughs> Even kijken, vijf weken geleden kwamen die binnen in de lijst. En deze, eh, vorige week stonden ze daarmee nog op 25.